8 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een dubbele bomaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul... zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen en minstens 70 gewond geraakt. Onder de doden zijn twee journalisten. Waarschijnlijk loopt het dodental nog verder op. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op bij een sporthal in Kabul. Daarna explodeerde even verderop een autobom. De verantwoordelijkheid voor de bomaanslagen is nog niet opgeëist. Lokale bestuurders wijzen naar de Taliban maar ook Islamitische Staat wordt als verantwoordelijke genoemd. De nationale politie zegt dat de website politie.nl niet kan worden gebruikt voor CAO-acties. De vakbonden willen dat er vanaf vrijdag alleen nog koppen op de site worden geplaatst, maar zonder inhoud. In plaats daarvan zou er uitleg moeten staan over de CAO-eisen van de bonden. Volgens de korpsleiding is het plaatsen van CAO-actieberichten op politie.nl niet aan de orde. Individuele medewerkers kunnen besluiten bepaalde berichten niet te plaatsen... maar berichten van collega's die geen actie voeren zullen wel op de site verschijnen. Buurlanden van Venezuela laten ook Venezolaanse vluchtelingen toe met een verlopen paspoort. Dat hebben ze afgesproken op een regionale top. Veel Venezolanen hebben geen geldig paspoort omdat het jaren kan duren voordat een verlopen exemplaar wordt vernieuwd. De buurlanden vragen de internationale gemeenschap meer geld om alle vluchtelingen te kunnen opvangen. Familie en vrienden van een groep Tunesische vissers die door Italië is opgepakt... demonstreren morgen voor de Italiaanse ambassade in Tunis. Ze eisen de vrijlating van de zes vissers die eind vorige maand werden opgepakt... op verdenking van mensensmokkel. Ze sleepten met hun boot, een bootje met 14 migranten, de Italiaanse wateren binnen. Volgens hun advocaat zijn de verdachten geen smokkelaars... maar wilden ze alleen mensen in nood redden. De Italiaanse autoriteiten geloven dat niet. Het weer. Vanavond in het zuiden nog kans op buien. Vannacht ook elders in het land, maar het noordoosten houdt het droog.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 Maar ook Neil Diamond doet dat heel mooi. Of ik ga toch zo meteen even kijken. Ik had het net met jou erover. Ja. Eh, jij dacht misschien dat in het Nederlands ook zou eh, zijn eh, Ja, en is dat zo? Heb je nee, nee, ik heb nog niet. Nee, dus nee, zo snel ben ik nou ook weer niet hoor. Nou ja, goed. het, kan zijn dat je zo ineens... Per seconde wijzer of zo, of uh, ja, 2 ja, 12. Nou. <laughs> heb jij iets of moet ik nog wat doen? ik heb wel iets staan, alleen heb ik nog even geen informatie verder zo. Nou, Nummer van Rio Speedwagon. Oh Keep oh, on loving you. Oh ja. on Loving You. Van, uh, hoe heet het ook weer, eh, Orno? Hm? Oh, sorry. Eh, Rio Speedwagon. Ja, waar komen die ook weer vandaan, die mannen? Ik hoorde ook een dame op het achtergrondkoortje trouwens. Oh, <laughs> heb je even? <laughs> Ga ik even zoeken. Oh, nee, Ja, ik denk misschien weet je dat zo de, de te melden. Oké. Heb jij wel eens gehoord... Misschien heb je daar wel De zevende zeven. Ja, de zeven sprong, ja, inderdaad. Nee, heb jij wel eens gehoord van Seals and Crofts... Nee. Nee, meen je dat nou? Nee. Nou, dat, onno toch. Dus ja, Dan Seals kent toch wel, of zeg je dat ook niks? Ja, ik ga straks een nummer draaien van Dan Seals. Maar eerst van Duo, want daar is hij van bekend. Seals ja. and En dan hebben we het over Jessica. Jessica, dear Jessica, forget me not. And won't you try to write to me? on your wedding day. Jessica, my Jessica, you look just like a painting in your dress of white as you walk away. But just remember who taught you how to kiss. I'm gonna miss you. Remember back when dear Jessica, I'll dress in black and cry upon my pillow when each day is through. Jessica, my Jessica, the flowers in the fields will bow their heads today, cause I'm feeling blue. But just remember, you how to care and tell me where I can find a little. dus eh, Seals and Crofts. Precies, nou een, uh... precies zoals ik het zeg. Ja, Dan Seals, dat is, dat is natuurlijk de, de ene partij eh, van het duo wat je net hoorde. En die heeft ook een heel mooi nummer, dat heet One Friend. Dat ga ik je zo laten horen. Maar eerst, eerst heb jij nog weer een... Oh, ik, nee, nee, ik dacht dat je dat nummer er nu uh, Nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik zou inhalen, dat hoop je niet. <laughs> Nou ja, ik wacht wel af hoor. Ik ga gewoon met mijn arm over elkaar zitten en... Ah, er is ook zoveel mooie muziek. We kunnen niet wachten. We kunnen niet wachten. jij niet wachten? Ik kan niet wachten, maar vooruit. Nou. Oh no, ik kan op, op, die, wat jij meeneemt, kan ik ook niet op wachten. Oké. nou, schiet een beetje op, joh. <laughs> Volgende, nummer eh, meegenomen is van eh, Tim Finn. Dat is een eh, Nieuw-Zeelandse zanger en liedjeschrijver. Ja. En hij heeft solo, maar ook in Split Ends gespeeld. En Crowded House, dat is wel een bekend. Ja. En de Finn Brothers. Oké. Dus, en eh, het nummer wat ik heb meegenomen heet eh, Fraction Too Much Friction. Oftewel, een fractie te veel frictie. <laughs> There's a fraction too much friction. Ja, lekkere muziek hoor. Ja. A fraction too much friction. Uh, luisteraars, als u de weg op gaat, wil ik u toch even voor waarschuwen. Serieus bericht hoor, nou dit. Dat je niet oh, nee. ja, nee. Hey, eh, eh, je weet het maar nooit bij jou. Ik ging ook op de weg, vanmorgen. En met mijn autootje natuurlijk. En toen viel het mij op. Dat het sneeuwde. Nee, ja. Het, <laughs> ja. goed. In ieder geval, hetzelfde, effect, hetzelfde effect is met sneeuw. Nou, want het was glad hier en daar. En dat komt, mm, ja. dat heb ik me dan laten vertellen door eh, die, iemand die met me meereed. Die, eh, die daar kennelijk ook iets van wist. Uh, kan je eh, ook vertellen hoor. Dat, dat er dus, doordat het een hele tijd droog weer is geweest. Ja. olie, olie op de weg. Ja, en dan in combinatie met, met heel veel regen wat vandaag dus viel. Yes. Geeft dat dan bij de minst of geringste eh, kan, je, kan je zomaar wegslippen. En dat gebeurde ook eh, een paar keer. Eh, ik ben expres niet harder dan 80 gaan rijden. Zelfs op de A9, want daar gebeurde het ook. <clears throat> en bij het minst of geringste, dat je eventjes naar links of naar rechts... dan voelde je gewoon die auto glijden. Een beetje dus, weg. Ja. ja. ja, ja, ja, ja. ja, ik heb het dus- ook wel eens gehad, hoor. Ik voelde, oh shit, dat is... wel een beetje levensgevaarlijk. Sindsdien, dat is al een paar jaar geleden. Maar sindsdien weet ik dus dat het eh, zo zit met, eh, met olie eh, op de weg. En dat dat, ja. Ja. Hey, ik, heb, ik heb een nummer opgezocht en ik, ik denk zomaar... Ja? Dat, je, dat ik jou daar een heel groot plezier mee doe. Nou, verrassend. Want jij hebt, de, jij hebt de titel van het nummer, heb je ook al eens voor ons meegebracht.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 And if you can, don't let them know. Don't give yourself away. love's illusions that I recall. I really don't know love. I really don't know love at all. and feeling proud to say I love you right out loud.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 I recall. I really don't know life. I really don't know life. I really don't know life at all. mij betreft een uh, eh, benemende versie van uh, ja. Both Sides Now van Joni Mitchell. Ja. Want die zong dat. Ja, Die, kan, die kan dat prachtig natuurlijk. Hele volwassen stem heeft die vrouw gekregen. Was vroeger had ze toch een eh, wat... ja, noem een beetje... Puberende stem? Nou, ieder stemgeluid. is, naarmate ze ouder is geworden, heeft ze een, een warmere, vollere stemklank gekregen. Uitermate geschikt voor dit soort repertoire trouwens. Ja, en voor hier in de uitzending, uiteraard. Ook. Ja. Maar dat heb jij ook meegenomen, toch? Ja, zeker. Ja, zeker. En ik heb, eh, nou het regent nog steeds niet, dus we eh, hoeven nog steeds geen regenjas eh, aan. Nee. Maar ik heb wel weer eventjes een nummer van Julio. Oh. En in dit keer samen met zijn Heb jij wat met die dames hier in antwoord? Want die, die, die vinden dat allemaal prachtig natuurlijk. Hoezo? Nou ja, die zijn allemaal op die Spanjaard, joh. oh ja, ah. nou ja, goed. welke <laughs> <laughs> vaak Nederlandse vrouwen trouwens, eh, over dat eventjes. Ik heb net al eh, even gekeken bij zijn, eh, op Wikipedia. Op zijn, mhm. maar ik dacht dat Julio, hij is getrouwd. Of dacht ik inmiddels gescheiden van die Nederlandse vrouw. Uh, Was, hm? dat, was dat Chubby Checker? Nee, ja, maar uh, hoe heet het? Is, uh, Julio, wist je dat niet? Julio Grace oh, ja, is ja, dus ja, ook een Nederlandse vrouw. Nederlandse vrouw ja. Hm, veel, ook veel jongere vrouwen. Ja, oké. is, ook. maar ik, ik dacht ergens ooit een tijdje geleden hebben gehoord dat hij van, inmiddels van haar eh, zou gescheiden zijn. Of alleen van tafel eh, in bed of zo. Eh, maar... Mhm. Ik kon het nergens dus terugvinden. in, maar goed. in de gang komen ze elkaar nog Ja, misschien, ja. <laughs> misschien wel, ja. Of bij het zwembad. Ja, ja, gezellig. Even een baantje. Trekken, ja. ja, <laughs> nou, nou dat zijn niet mijn woorden. <laughs> Nee. Nou. Beste mensen, dat is zij, Charles. Maar goed, ik heb een nummer van uh, Julio samen met uh, Willie Nelson. Oh, en dat al, is, al, die meisjes die je voorheen... Ja, juist, precies. Maar dat is ook wat, hè? Die, die Nelson, ja, dat is, eh, dat is toch wel een hele eh, artiest. Hij is, inmiddels, ja, hij is inmiddels 85. Zo. Treedt nog steeds op. Ja. Uh, begin van dit jaar moest hij wel een concert afzeggen... in verband dat hij ziek werd. Ja, maar, dat, kan ook gebeuren als je 28 bent, hoor. Ja. Dan kan je ook ziek worden. Ja, <laughs> ja, maar soms dan kan je als 28-jarige kan je nog denken van... nou, ik pilletje, doe het concert pilletje, nog eventjes, ja, pilletje erin en het goede gaan met het concert eh, ja, eigenlijk. Maar eh, Willy eh, kon dat niet opbrengen. Dus die moest hij eigenlijk afzeggen. Maar ja, 85 jaar en dan nog steeds... Aan de, aan de Actief. Ja. zo is dat. Dus, nou ja, goed. In ieder geval nu dus Julio, Julio Iglesias met Willie Nelson.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 I say I've held the best for her. and they just carried me away. Nou, dat waren er wat hoor. Ja. nou ja, dat is, uh, dat, eh, hij is vier keer getrouwd geweest. Ja. Ook zeven kinderen. Wat is dat toch met die eh, muzikanten?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 if tomorrow never comes. Cause I've lost loved ones in my life who never knew how much I love them. Now I live with the regret that my true feelings for them never were. myself. say each day how much she means to me.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 Country, ja. ja. Geweldige stem, geweldige wel, nummer ook, If Tomorrow Never Comes. Eh, maar ook al is het zo dat morgen dan eventueel niet komt... hebben we vandaag nog om ook nog een mooi nummer van jou te draaien, toch? Hoezo? Dat moet nog, nog eentje van mij? Ja, Dit, dit, dit, dit was er een van mij, dus dan ben je namelijk nou in aan de beurt, toch? Of zie ik het nou wel? Wel ja, joh, ik, <laughs> dit is To All The Girls I Loved Before had ik net, hoor. Ja, maar dit was Tomorrow Never Comes en die heb ik nu net gedraaid. Dus ja, maar, het maakt, nou allemaal, beetje... maakt, allemaal, niet meer Alzheimer lijf. Het maakt allemaal niet uit. <laughs> ik zat maar... ook met iets anders net eens eh, bezig. <laughs> En luister, wat, wat ga je van ons... Eh, wat heb je even in, oh. pet, in petto, zal maar zeggen? Nou, weet je wat? Ja. Laat ik dan een mooie eh, nummer van Terence Trent D'Arby draaien. Oké. En wel Wishing Well, dus ik wens je het beste. Oké. Wish me love or oh, wishing well, the kiss and tell. Oh, wishing Eh, wel. Eh. Ja, ja, oh wel, oh wel. ja, oh, oh, oh, hey, is maar eh, de vraag waar het... Ik heb beloofd aan jou net, in het eerste uur... dat ik nog wat zou draaien van Dan Seals. Want ja. We hebben dat duo Seals en Croft gehad. Ja. Dit vind ik zelf ook een heel mooi nummer, Onno, luister.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 Someone to tell it to. If I had only one friend. wanted to be. Ja, nou, mooi, mooi hè? Ja. Ja, even nog los van de tekst natuurlijk. Hè? Dus, maar, het hele nummer is natuurlijk prachtig. En de man hm. zingt ook nog van, echt geweldig, vind ik dan. ook. Oh, nou, gelukkig. Hey, onno <laughs> <laughs> ik mag blijven, mag ik blijven? Huh? Mag ik blijven? Ja, oh. je mag blijven. Ja, nee, oh, is, dus, eh, eh, hoezo was je eh? Nou ja, ik denk, ben misschien word ik afgewezen dat ik, naar huis moet. Nou, dat je zegt van nou, ik doe het verder wel alleen. Dat kan ook natuurlijk. Dan moet ik ook nog achter die knoppen gaan zitten. Oh ja, dan, gaat alles naar de knoppen, joh. Ja, precies. Nee, laten we dat nou maar niet doen. Nee, ik laat jou uh, lekker de techniek bestieren. Oké. Dan zit ik wel hier gewoon achter de andere microfoon. Ja. Dan neem ik muziek mee en dan... Komt alles goed. En wat voor muziek neem je dan onder andere mee? Ik heb weer een nummertje van Bill Withers. Oh ja. En dan gewoon Just the Two of Us. Hij wil, hij wil niet meer eh, live optreden, hè, Bill Withers. Oké, ja, is dat zo? Ja, dat, heb ik gehoord. Dat hij, eh, hij is gestopt, volgens mij. Hm. Maar, niet, eh, maar niet zijn geluidsdragers. Die gaan nee, nee, nee, dat blijft uh, onverbiddelijk doorgaan. Just the Two of Us.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 Jasmine. Dat is een oudje. Een heel oudje, ja. Oh. Weet je nog wel, oudje? <laughs> so wild and so Casuals, Jasmine. Onno. Ja, nog een laatste nummer. Eh, tenminste, niet maar het allerlaatste nummer. Nee. Maar denk het laatste nummer van mij. Ja. Heb ik er toch nog eentje ook eh, meegenomen weer eh, van uh, Helene Fischer. Ook een Engelse talige, toch maar van haar. En het nummer Power of Love. En het is wel vaker gecoverd, geloof ik. Ja, dat ook eh, niet van Whitney Houston. Dat zou ook zomaar kunnen, ja. En, eh, ehm, Celine Dion. Celine Dion heeft dat ook gezongen. Ja. En ik kan even niet meer op de naam komen. Seal volgens mij, Seal, toch? The Power of Love. Dat zou ook, kunnen. Ja, en nog een zangeres, maar eh, ik ben even de hmm. naam kwijt. Ja, daar ben ik geweest. <laughs> even Alzheimer light weer. Ja. Nou, ik heb ieder... een, een paar keer al gezongen, dat nummer ook. Wie is u? <laughs> maar uh, komt u vandaan? Nou, nou, nou eh, van een andere planeet. Oké, okay. <laughs> nou. Hier in ieder geval Helene Fischer ja. van de planeet uh, Aarde. Zo is het. Sie kennen es ja sicherlich auch. Es gibt Lieder, die begleiten einen fast das ganze Leben lang. Und mir wird es wahrscheinlich so gehen mit einem Titel von Celine Dion. Im Original wird er eigentlich von Jennifer Rush gesungen, aber ich habe ihn als Mädchen gehört und habe mich direkt in ihn verliebt, gerade weil er von Celine Dion gesungen wurde. Jetzt werden Sie wahrscheinlich denken, wow, Jennifer Rush, Celine Dion, das sind ja wirklich wahre Größen. Und natürlich ist es für jeden Künstler eine Herausforderung, so ein Lied zu singen. Aber ich möchte Ihnen gerne dieses Lied heute Abend schenken. The Power of Love. whispers in the morning of love sleeping tides are rolling by like thunder now as I look. time tijd het concert gegeven, dat, is song, weet je dat? Eh, nou, ik ja, weet niet of dat ook nog wel in een concert zit. Eh, dat weet ik niet. Mhm. Maar meestal, wat, wat ik zei al, eh, dat ze Engelstalig zingt... is vaak toch in televisieshows. Dus ja. In, op Duitsland echt altijd wel verschillende televisieshows. grote shows van, van, van twee, tweeënhalf uur ook, zeg maar. Maar ook artiesten, Engelstalige artiesten... ook Duitse artiesten... Zoals die Andreas Boerini eh, zeg maar, eh, opkomen draven en eh, optreden. Okay. ja. hey, we, gaan, we, moeten, we moeten afscheid nemen, want het, uh, nog maar een minuutje. Nou, het gaat nou ja, hard, klein, klein, stukje Gilbert O'Sullivan. Oh. Alone Again, Naturally. En wij nemen afscheid. ik weet niet precies welke woensdag wij er weer zullen zijn... maar we kondigen dat van tevoren wel even op Facebook aan. Facebook, ja. Zo is dat. Zo dank, is dat. Dank voor je komst, vandaag. Ja, graag gedaan. En tot, de volgende keer. Zo maar weer. hoi, hoi. Hoi, hoi. clear to everyone it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people say. looking forward to, wouldn't do the role was about to play.